Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer lijkt nu een meerderheid te zijn die het strafbaar wil stellen... om ongelukken en slachtoffers te filmen en die beelden te verspreiden. GroenLinks, PvdA en CDA dienen vandaag een initiatiefwet in... waaraan ze jaren hebben gewerkt. Na de zelfdoding van twee scholieren in Capelle aan de IJssel... waarvan deze week beelden rondgingen op sociale media... neemt de roep om zo'n verbod toe... In de initiatiefwet staat dat iedereen die beelden van slachtoffers vers verspreidt... kan worden vervolgd, maar alleen als een betrokkene aangifte heeft gedaan. Rusland stuurt een tweede olietanker naar Cuba. Deze week kwam al een eerste Russische olielevering aan op het eiland... ondanks een Amerikaans embargo. De VS dreigt landen met strafheffingen als ze olie leveren aan Cuba... om zo het communistische regime ten val te brengen. Daardoor kreeg het eiland drie maanden lang geen olie, met stroomtekorten als gevolg. De Orion-capsule van NASA heeft zoals gepland zijn baan rond de aarde verlaten... en is nu echt op weg naar de maan. De vier astronauten kunnen de missie, die woensdag begon, nu niet meer afbreken als er iets misgaat. Na een rondje om de maan keren ze over een week weer terug op aarde. De maanmissie, de eerste sinds 1972, dient als voorbereiding op een maanlanding die gepland staat voor 2028. De 193-jarige schildpad Jonathan is toch niet dood. Gisteren meldden media wereldwijd dat het oudste landdier ter wereld was overleden. Dat bericht kwam van een X-account op naam van zijn verzorger. Maar dat account blijkt nep. De echte verzorger zegt dat er niets aan de hand is met de schildpad op het Atlantische eiland Sint Helena. Het nepbericht was volgens hem geen 1 april grap, maar pure oplichting. Want het publiek werd gevraagd uit medeleven een donatie in crypto te doen. Het weer, het is droog bij 0 tot 4 graden. Daarna een overwegend grijze dag.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 I'm never gonna dance again. trying There's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? just what they can expect. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.